Maar de stijging van de werkloosheid vlakt wel af. Dat meldt het CBS. In de maanden augustus tot en met oktober waren gemiddeld 403.000 mensen werkloos. Dat zijn er 4.000 meer dan in de vorige drie maandsperiode. In het afgelopen half jaar stijgt de werkloosheid gemiddeld met 10.000 per maand. Volgens het CBS treedt een licht herstel op in de industrie. Maar het herstel is zo broos dat daar toch nog banen verloren zijn gegaan. De Nederlandse politie gaat samenwerken met de collega's in China. Het gaat om de uitwisseling van kennis op allerlei terreinen... zoals mensensmokkel, financiële en computercriminaliteit... corruptie en valse paspoorten. Nederlandse agenten kunnen zo meer leren over de Chinese cultuur... waardoor het makkelijker wordt om Chinese criminele netwerken... die in Nederland actief zijn, op te rollen. Omgekeerd kunnen de Chinezen van de Nederlandse agenten leren over criminaliteitsanalyse. Het mobiele net van Vodafone kampt nog steeds met problemen. Uit verschillende delen van het land komen meldingen van klanten dat ze niet bereikbaar zijn. Gistermiddag even na ene begonnen de problemen. Het tramverkeer tussen Utrecht en Nieuwegein ligt ook stil door de storing bij Vodafone. De communicatie tussen de trams loopt via Vodafone. Het Afghaanse leger en de politie zullen over vijf jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheidssituatie in het land. Dat betekent dat het aantal buitenlandse troepen omlaag kan. Die belofte deed Afghaanse president Karzai bij zijn beëdiging voor een nieuwe termijn van vijf jaar. Karzai werd begin deze maand tot winnaar uitgeroepen van door fraude geplaagde verkiezingen. En dat gebeurde nadat zijn tegenstrever Abdullah weigerde mee te doen aan een tweede ronde. In zijn toespraak vroeg Karzai aan Abdullah om met hem samen te werken.